Er zijn veel afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekaloeris Afwasshow. En dit is deze week de Elsplaat bij Radio Els 558. nou ja, vooruit maar, hè. foutje mag <laughs> Dit is helemaal de Elspraat niet. Wel van dezelfde groep trouwens hoor. Iets in met Goodbye Love. Het komt ook uit 1975 en we gaan er dan toch ook wel verklappen. En het is natuurlijk wel leuk. Het is een soort uh, eh, B-keuze eh, van de Elspraat van deze week. Misschien gaan we dat wel invoeren. Goedenavond allemaal. Het is 4 mei 2016 de koekjes in de borden, de kom en de karas. Ibi, waai weg, jij was af. Het is elke dag opnieuw hetzelfde liedje. Doe de afwas, doe de afwas, zorg eens dat de boel weer klinkt. Het is elke dag opnieuw hetzelfde liedje. Maar het helpt gewoonlijk als je erbij zit. Nu heeft Els deze playlist gemaakt, dus ik denk dat eh, kan ik lekker Els de schuld geven natuurlijk. Maar het was ook wel een mooi nummertje natuurlijk. Welkom radiovrienden van Radio Els 558. Niet tot 7 uur vandaag, maar tot kwart voor 7. De avondshow op deze 4 mei van het jaar 2016 vanwege 4 mei. Want we hebben om 7 uur een speciaal programma gemaakt door René Verstraten. En dat duurt tot 8 uur en dan doet Radio Els ook mee aan 2 minuten stilte voor deze dag. Wat gaan we verder doen? Nou, alles is een beetje naar voren gehaald natuurlijk. Dus eh, we hebben misschien al vroeg het tweeluik. En eh, we hebben verder muziek van Tom Jones bijvoorbeeld, van John Evangelos, van de Dire Straits, van Dawn. Dat is dan het tweeluik voor vandaag. J. Vincent Edwardske, die nog. De Free komt weer eens een keer voorbij. Sugarloaf, Sandra, BZN ook maar weer eens. En de plaat van 50 jaar geleden is een Hollandstalige dit keer. Is een hele mooie Varia Valk. Als ik de stranden aan... Als ik de golven aan het strand zie. 1966 waren er al vakantieliefdes op het strand natuurlijk. Ria als ik de golven aan het strand zie. 280 kilometer files verdeeld over 50 stuks. En een van de langste staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam. 10,2 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Den Haag, Zuid en Zoeterwoude-dorp. Dit is Radio Els 558 met Ferry den Hartog. 24 uur per dag. Radio Els. 1983 uit Volendam, de Band zonder naam. De Bond zonder naam heb je volgens mij ook nog eens ergens hoor in Nederland. Dat is een echte vereniging. Maar dit was natuurlijk BZN met Justin Illusion hier bij Radio Els 558. Een 101-jarige man zonder rijbewijs uit Noord-Rijn-Westfalen is op de vlucht geslagen voor de politie nadat hij een auto-ongeluk had veroorzaakt. De hoogbejaarde Duitse, die 99 was toen hij besloot niet meer achter het stuur te kruipen, ramde in Aalen een lantaarnpaal en maakte zich vervolgens uit de voeten. Getuigen die de onzekere rijstijl van de bejaarde chauffeur al was opgevallen, belden de politie. De politie hield de man daarna aan. De man vertelde toch weer in zijn wagen te zijn gestapt omdat hij iets te regelen had. Hij moet zich verantwoorden voor rijden zonder rijbewijs en het verlaten van de plek van het ongeluk. Ouderdom, beschermt niet tegen straf, al dus een agent. <laughs> Ja. Ja, moet hij ook niet meer doen als je boven de honden bent, niet meer in de auto stappen. Hier is Sandra uit 1985 en Maria Magdalena. Op diverse plekken in Nederland vonden vanmorgen de eerste herdenkingen van de oorlogsslachtoffers plaats. In Rotterdam werden de koopvaardijdoden herdacht. In Den Haag stond de Tweede Kamer stil bij de doden door oorlog. Bij de dodenherdenking in het parlement zei Kamervoorzitter Kajida Ariep dat Nederland de verantwoordelijk heeft, verantwoordelijkheid heeft om de vrijheid door te geven. Denk aan al die Amerikanen, Canadezen, Engelsen, Polen, Fransen en Belgen die ons hielpen bij het heroveren van onze vrijheid. Velen betaalden daarvoor de hoogste prijs. En zoals zij streden voor onze grondrechten, zo moeten wij dat ook voor anderen doen. Ja, het is maar wat. 4 mei 2016, dit is de Alpha Show op Radio Els 558. En hier is Sugarloaf, Don't Call Us, We Call You uit 1975. One two and say, hey, a and this is Mr. Rhythm and Blues. He said hello and put me on hold. To say the least, the cat was cold. He said, don't call us, child, we'll call you. we bellen jou wel. Ja, Don't Call Us. Nee, we call you. Ja, Sugarloaf uit 1975. www.radioels558.nl Daar kun je ons beluisteren. En natuurlijk via de AM 1395 in het oosten van het land. Een aangepaste programmering vandaag. De afwasshow tot kwart voor zeven. Daarna wat andere muziek. En daarna René Verstraten. Yesterday seems long on, baby. And so unreal. difference, girl. I told you how I feel. I never had illusions, but all that's past. Now that I found you, babe, I found true love at last. So folks used to laugh. met elkaar via de radio. Radio Els 558. Je hoorde de Free uit 1969 met het wonderschone Keep in Touch. Een lekker sopje. Wat goede muziek. En je hebt de afwasshow. Radio Els 558. als gelukkig met een glas rum aanzetten. Want ik had me net daar een partij hoesbuien. Daar ben je eigenlijk niet goed van. Dus ik eh, was al een beetje bang. Ik denk, nou, we moeten ook een beetje nog wel nog, natuurlijk nog gaan doen. Jorde Vincent Edwards met Love Hit Me uit 1976. Het is vandaag 4 mei en dat is de 125ste dag van dit jaar. En er komen er nu nog 241 in 2016. Vandaag in 1533 wordt Willem van Oranje gedoopt en in 1956 vandaag koningin Juliana onthult het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Daar zal vanavond ook weer de herdenking zijn met koning Willem-Alexander, neem ik aan. In 1878 werd vandaag de fonograaf voor het eerst gedemonstreerd en in 1959 worden voor het eerst de Grammy Awards uitgereikt aan Perry Como en Ella Fitzgerald. In 1945 dan. De Duitse troepen capituleren voor Noordwest-Duitsen, Duitsland, Nederland, Sleeswijk, Holstein en Denemarken. En in 1961 vandaag tijdens de doodherdenking wordt het Vrijheidskarion op het plein 4045 in Amsterdam ingeluid. <clears throat> Dan gaan we eens kijken wie er vandaag jarig zijn of geboren. Dat was in de 1008 Hendrik I van Frankrijk was een Frans koning. Hij overleed in 1060. Nella Freida is vandaag jarig, Nederlandse actrice en cabaretière. Is natuurlijk bekend geworden van, als zijnde in haar rol van Ma Flodder. Zij komt uit 1936 en een jaartje later, in 1937, werd Wim Verstappen geboren, Nederlands filmregisseur. En hij overleed in 2004. En Dave is vandaag jarig. Hij komt uit 1944. Hij is een Nederlandse zanger die altijd in het Frans zingt. En Jan Mulder feliciteren we vandaag. Hij komt uit 1945. Nederlands voetballer, voetballer columnist, schrijver en presentator. Jawel. Willem van Beuzenkom, wie kent hem nog van de VARA? Nederlands omroepdirecteur, presentator en radio-dj. Hij overleed in 2006, maar zag het levenslicht ooit in 1947. En nu hebben we hier een verwarring in eh, Wiki, want ze zitten elkaar tegen te spreken. Het eerste staat er 1956 is Pia Zadora geboren, maar even later zien we in 1954 is ze nog eens een keer geboren. Dus één van de twee is fout, neem ik aan. Maar goed, in 1959 werd geboren Inger Nilsson. Wie is dat, zou je zeggen? Nou, zij is bekend geworden in haar rol als Pippi Langkous. Jawel. Dan gaan we eens kijken wie er overleden zijn. Dat was in 1807 Napoleon Karel Bonaparte. Dus niet de Napoleon, want dit is dus een andere. Die werd, slechts vier jaar oud. Misschien wel een zoon van de grote Napoleon. Klaas Norel, wie kent hem nog? 71 jaar werd hij. Hij overleed in 1971. Hij was een Nederlands schrijver. Hij heeft ook, geloof ik, wat oorlogsboeken geschreven. En we gaan naar de herdenkingen toe. Nou, in Nederland natuurlijk. Nationale herdenking van alle gevallen vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog. De weerextremen van vandaag. 1929 werd het eh, de laagste minimumtemperatuur min 3,7 graden. En in 1949 vonden we de hoogste maximumtemperatuur van maar liefst 26,3 graden. In 1990 hadden we de langste zonneschijnduur van bijna 14 uur. En de langste neerslagduur was in 1965 7,7 uur. En dan zijn we alweer toegekomen aan het tweeluik voor vandaag. En dat worden twee mooie opnames. Uit 1971 gaan we luisteren naar Knock Three Times. En uit 1973 Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Wat een titel hè. We hebben het hier natuurlijk over Dawn. Veel plezier ermee. Twee leuk. Nu, nu, nu. nu. hands on the ceiling if you want me. Mm-hmm. Twice on the pipe. If the answer is no, oh my sweetness means you meet me in the hallway. Whoa, twice on the pipe means you ain't gonna show. to my heart. Read how many times I saw you, how in my silence I adored you, and only in my dreams did that wall between us come apart. Oh, my darling, knock three times on the ceiling if you want me. Mm-hmm. answer is no. Oh, my sweetness means you meet me in the hallway. Oh, twice on the pie means you ain't gonna show. even if you want me. Whoa, oh, twice, twice on the pipe. If the answer is no, I love you, I love you. Oh, my sweetness you. means you'll meet me in the hallway. Mm, twice on the De Show. veel plaatsen schijnt de zon, maar er komen ook wat stapelwolken voor. Het blijft verder overal droog. Later vanavond en komende nacht wordt het geleidelijk helder en koelt het af naar waardes rond de 4 graden. Morgen, bevrijdingsdag, loopt het kwik op naar 15 tot lokaal 20 graden. Er staat een matige zuidoostenwind en de zon schijnt uitbundig. Na morgen houdt de warmte aan met vrijdag maxima rond de 20 en 24 graden. Eh, en in het weekend <laughs> zelfs rond maxima van de 25 graden. En daarbij is het vaak rustig en zonnig weer. Dan gaan we eens even kijken naar de rapportcijfers. Even kijken. Het barbecue weer morgen een 7, het fiets weer een 8, golf weer een 9 en het strand weer een 5. En voor vrijdag is dat een 7 voor het barbecue weer, een 7 ook voor het fiets weer, Het golf weer krijgen 9 en het strand weer is dan al een 6. Ja, dat komt natuurlijk denk ik omdat het zeewater natuurlijk nog heel erg koud is. Hè? Ja. Oh, wat horen we hier voor mooie geluidjes op Radio Els 558. We gaan naar 1989 toe met de Dijerstreets, maar dat had je natuurlijk al lang gehoord. Money for Nothing, nog eventjes de show. We zijn er tot kwart voor zeven vanavond. That's the way you do it. En omdat het 4 mei is vandaag, is de afwasshow wat korter. We gaan straks wat eh, aangepaste muziek draaien. En dan om 7 uur begint het programma van René Verstraat. Een speciaal programma rondom 4 mei. En zeker de moeite waard om te beluisteren, denk ik zo. En dat wordt geëindigd door 2 minuten stilte op Radio Els. Ik heb er zo meteen nog eentje voor je. I'll find my way home van John en Vangelis. Dat is al een beetje aangepaste muziek uit 1982. En ik ga je nog even een overzichtje geven van de Primetime TV. Om tien voor acht de nationale herdenking op Nederland 1. Dan het NOS Journaal om half negen. En om negen uur Zij houden Nederland in leven. En om tien uur Dead in Paradise. Op Nederland 2 begint om kwart voor zeven tot half negen NOS Nationale Herdenking 2016. Om half negen de onderduikkinderen van Utrecht. En om negen uur andere tijden special. En het nieuwsuur begint zoals gebruikelijk om tien uur. Op eh, RTL 4 hebben we om tien voor acht de dodenherdenking op de Vlakte. Dat vind ik zelf eigenlijk altijd het, de mooiste plek om daar naar te kijken. Ik ben er ook zelf al een paar keer geweest. En goede tijden begint wat later om tien over acht en om tien over half negen Love is in the Air. En om tien over half tien, Ereveld vol leven. en dan hebben we ook nog voetbal om iets over achter. Dus na de twee minuten stilte begint de UEFA Champions League's wedstrijd Real Madrid tegen Manchester City. En dat is, gaat allemaal om een plaats in de finale van de Champions League's. Morgen zijn we er niet, want het is hemelsvaardag en dan ben ik vrij. <laughs> Ja, dus ook wat de aftershow betreft. Maar vrijdag zijn we er wel en dan waarschijnlijk alweer met twee uren. Dus een uurtje lekker back to the 70s. Dan gaan we die tijdspiraal weer even doorbreken vanaf 1970 tot 1979. En daarna hebben we natuurlijk de reguliere aftershow. Ik zou zeggen een hele prettige avond, morgen een hele fijne dag en graag tot vrijdag. Bye bye, zwaai zwaai. Ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, shall rise in the east. So shall my heart be at peace. And if you're asking me when, I'll say it starts at the end. You know you're. is matched with love secretly and talk Ochtend ze wakker van moeders laatste zoen, die ze haar nog geven kon op een polsperron. En dan schrikt Wenn so die Welt gegen uns steht, dann müssen wir umso mehr einer Einheit werden. conceal, saw the tree of life forever. is Radio Els 558 met het nieuws. Goedenavond, ik ben Michael Kames. Dit is het nieuws. In Duitsland heeft een 51-jarige vrouw zich gemeld bij de politie die claimt ook slachtoffer te zijn geweest van het martelechtpaar uit Huxter. De vrouw zegt meer dan drie maanden vastgehouden en mishandeld te zijn. Ze stapte naar de politie toen ze berichten over andere martelingen in de media zag en het huis herkende. Dinsdag werd bekend dat het Duitse echtpaar ervan wordt verdacht zeker twee vrouwen te hebben gemarteld tot de dood erop volgde. Lidstaten die blijven weigeren om conform de afspraken vluchtelingen op te vangen, kunnen een forse boete verwachten van de Europese Commissie. Per vluchteling kan dat oplopen tot een bedrag van 250.000 euro. Dat maakte de Commissie vandaag bekend. Dit geld gaat vervolgens naar lidstaten die de afspraken wel nakomen. Het boetebeleid is onderdeel van de plannen voor een nieuw Europees asielbeleid met als doel de lasten eerlijker te verdelen. Islamitische staat heeft weer grotendeels de controle over Al-Sha'ir, een belangrijk gebied voor gaswinning in Syrië. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten heeft de terreurorganisatie inmiddels meer dan de helft van de streek, ten zuiden van de stad Homs, in handen. De extremisten veroverden in juli 2014 het gebied ook al kortstondig. In het najaar van dat jaar werd het echter weer heroverd door het Syrische regeringsleger. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. De temperatuur daalt daardoor naar waardes rond 6 graden aan de kust tot 2 graden in het binnenland. Morgen veel zon bij maxima van 15 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws. settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky one. Cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong, the lovers that went wrong. kale vlaktes, in velden, in bossen, op begraafplaatsen. Overal liggen ze. De mensen die vielen in een oorlog. De mannen en vrouwen die vochten voor hun idealen en onze vrijheid. De slachtoffers van een vaak ongelijke strijd. Overal liggen ze, de mensen die we vandaag op 4 mei herdenken. Het lijkt alweer zo lang geleden. Het laatste grote gewapende conflict stamt uit de vorige eeuw. Het gebeurde in de meidagen van het jaar 1940. Duitse soldaten, overmachtig in bewapening en getal, overrompelden Nederland. In het bezette land werden de organisaties van vrije burgers door de vijand ontbonden, de wetten ontkracht, de kerken bedreigd, de pers gemelkorfd en de vrije beoefening van wetenschap en kunst verboden. Meer dan 100.000 Nederlanders van Joodse bloeden werden de dood ingejaagd. Honderdduizenden mannen voor dwangarbeid gevangen. Toen stonden er in het midden des volks mannen en vrouwen op. Vreedzame burgers werden brandstichters, saboteurs en spionnen. Zij hoeden het vrije woord in illegale geschriften en hielpen de vervolgden. Velen van hen stierven in gevangenschap, voor het vuurpeloton of in een concentratiekamp. Hier vertrok de trein hier op dit perron. Hier stonden de mensen met angst in hun ogen voor de reis begon. Een man met een vrouw, een vrouw met een kind, een kind met een toekomst. Mensen als dieren opgejaagd daar was het oost. Daar gingen ze heen. Verder dan een trein kan reizen. Naar de hemel, door de hel. Hier was het leven. Daar was de dood. Voor elke bastaard en zigeuner voor elke homoseksueel, elke jood. En ik kan het niet begrijpen, mijn hoofd kan er niet bij. Ik kan het niet begrijpen, mijn hoofd kan er niet bij. Er is te veel over geschreven en het is natuurlijk veel te lang geleden. Dus we mogen het, we mogen het vergeten. Maar als we het vergeten, begint het weer opnieuw. voor de De tekst van zojuist van verzetsman Henk van Randwijk was geen toeval. Want verzet tegen de Duitse bezetter was er. Aanvankelijk aarzelend, later ontstonden er hele verzetsgroepen in ons land. Mensen die ondergronds en vaak in angst hun werk deden, op hun manier vechtend voor een vrij Nederland. Hoeveel waren dat er? Duizenden? Tienduizenden? Ze worden te vaak vergeten. that you have left me. I keep telling myself that it's true. I can't. home each evening and he's ready with his gun. So watch out, Mr. Hitler, you have met your match in us. If you think you can crush us, we're afraid you've missed the bus. Cause who do you think you are kidding, Mr. Hitler? If you think old is done. Het Nederlandse volk en het verzet stonden er niet alleen voor. We kennen de geschiedenis. Eén land weigerde zich te onderwerpen aan het Duitse gezag en bood niet alleen onze koningin en onze regering onderdak, maar vocht ook dapper terug tegen die Duitse overmacht. Engeland dus. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. En zo werd Engeland niet alleen onze belangrijkste bondgenoot, maar ook voor ons de Land of Hope and Glory.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 I said, exercise the devil. But no, they wouldn't listen. Didn't I warn them? Pray, I said. Destroy the devil, I said. It's too late. Too late. we have lost. Engeland bleef niet alleen in de strijd tegen Duitsland. Ook Amerika werd een bondgenoot nadat dat land door de Japanse aanval op Pearl Harbor bij de Tweede Wereldoorlog betrokken raakte. Langzaam maar zeker werden er plannen gesmeed voor een geallieerde aanval op het vasteland van Europa. Ondertussen stierven er wereldwijd mensen in de strijd. Soldaten, maar ook veel burgers. Mannen, vrouwen en kinderen die maar één ding wilden: vrede. hoop op bevrijding nam toe toen het Duitse Afrika-korps door de Engelse generaal Montgomery en het Britse 8e leger in Egypte werd verslagen en de Duitsers in Rusland werden teruggedrongen. En ook Radio Oranje kwam met hoopgevend nieuws. Hier Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland. Hier volgt luisteraars de tekst van een boodschap die de geallieerde opperbevelhebber generaal Eisenhower heeft gericht tot het bezette West-Europa. Volken van West-Europa, Troepen van het geallieerde expeditieleger zijn hedenmorgen geland op de Franse kust. Toch was de weg naar bevrijding nog lang en zouden er nog heel veel kostbare levens verloren gaan. Fighting soldiers from the sky. Fearless men who jump and die. Men who mean just what they say. The brave men of the Green Beret. Silver wings upon their chest. These are men, America's best. One hundred men will test today, but only three win the Green Beret. Trained to live of nature's land. Trained in combat, hand to hand, men who fight by night and day. Courage take from the green beret, silver wings upon their chest. These are men. America's best. 100 men will test today, but only three win the Green Beret. Back at home, a young wife waits. Her Green Beret has met his fate. He has died for those oppressed, leaving her this last request. Put silver wings on my son's chest, make him one of America's best. He'll be a man they'll test one day, have him win. Langzaam zeker rukten de geallieerden op richting Duitsland. Maar Nederland wachtte nog één beproeving. De hongerwinter 44-45. Kleine kinderen en van Dagen zijn er betrekkelijk gesproken het ergst toe. Mij kwam een geval ter oren van een soort kelderwoning, zoals er nog bestaan in de grote steden van Nederland. In die kelderwoning leefden twee oudjes van dagen. De man stierf van de honger. De vrouw die niet de kracht had iets te doen, bleef dagen en dagen naast het lijk van haar man in de bedstee liggen, voor er eindelijk hulp kwam. Die laatste hongerwinter zou aan meer dan 50.000 mensen totaal zinloos het leven kosten. De zoveelste misdaad tegen de mensheid. Op 5 mei 1945 was het dan eindelijk zover. Veldmaarschalk Montgomery heeft aan generaal Eisenhower medegedeeld dat alle Duitse strijdkrachten in Nederland, in het noordwestelijk gedeelte van Duitsland en in Denemarken, met inbegrip van Helgoland en de Friese eilanden, hebben gecapituleerd. Landgenoten, Nederland is vrij. Nederland was vrij en op 15 augustus 1945 eindigde met de capitulatie van Japan ook wereldwijd de Tweede Wereldoorlog. Hele landen lagen overhoop, miljoenen mensen waren dakloos en in totaal meer dan 50 miljoen doden. Die doden herdenken we nog steeds en dat blijven we doen.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 Denk aan de doden door de luchtgevechten, de bombardementen, de strijd op zee, de Japanse kampen, de Duitse vernietigingskampen, de executies en de honger. Meer dan 50 miljoen doden in totaal. Die doden herdenken we straks om 8 uur met 2 minuten stilte. En morgen vieren we onze vrijheid. Een vrijheid die inmiddels lang niet meer voor iedereen zo vanzelfsprekend is. Terugkijkend op de Eerste en Tweede Wereldoorlog riep men in 1945 fanatiek dat een oorlog met zoveel slachtoffers nooit meer zou mogen gebeuren. Ik ben Jaap, ik ben je buurman. 72 jaar oud, ik was 20 toen de mof kwam. Het was lente, het werd koud. Vijf jaar hebben wij geleden. Het land bezet, je hart gekraakt. Dus praat jij mij niet over vrede. Ik heb de oorlog heb de oorlog meegemaakt. Ik ben een hier dus zeg maar perry, Hoewel ik Sean heet in het echt. Sinds ik in Belfast ben geboren, is het leven een gevecht. Rickshaw, at the IRA, het zijn maar keten die je slaat. you on the shaking. tv, ik lees de kranten. Je ziet geweld, gevecht, gevaar. Ik kijk het nieuws, dan ga ik slapen. Je vergeet totdat je weer ontwaakt. En heel soms droom ik zelfs van vrede. Ik heb de oorlog Op dit moment zijn er op verschillende plaatsen in de wereld gewapende conflicten gaande, vaak met vele onschuldige burgerslachtoffers. De crisis tussen Saoedi-Arabië en Iran is een crisis met enorme gevaren die ook gevolgen voor Europa zal hebben. Noord-Korea heeft gedreigd met een preventieve nucleaire aanval. Wanneer hoofdstad Pyongyang dreigt aangevallen te worden, komt het land in actie. De gevechten in het oosten van Oekraïne hebben in één dag tijd aan zeker 23 mensen het leven gekost. Maar ook raakten zeker 150 mensen gewond. Voor het eerst zijn het ook Russen die bommen gooien in Syrië. Op zeven plekken worden doelen bestookt. En ook bij deze Russische acties vallen burgerdoden. Een aantal daders van de aanslagen in Parijs kwam via de vluchtelingenstroom naar Europa. IS bereidt dit jaar nieuwe grootschalige aanslagen voor. Israël vecht tegen de Palestijnen en de Gazastrook blijft een bron van geweld. In Nigeria is het onrustig, in Sudan en in Libië heersen burgeroorlogen. In Congo wordt al geruime tijd gevochten en in Afghanistan vecht men tegen de Taliban. Pakistan is eveneens in gevecht met de Taliban en vindt ook Al-Qaeda op hun pad. In Turkije zijn mensen op de vlucht voor geweld. Oekraïne blijft zich fel verzetten tegen de Russen. En dan is er natuurlijk nog Syrië. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht voor gevechten tussen de Islamitische Staat, Syrische rebellen en de Syrische overheid. De Islamitische Staat wordt inmiddels bestreden door veel landen, maar weet toch geregeld nieuw terrein te veroveren. Feitelijk zou je kunnen stellen dat de Derde Wereldoorlog al lang begonnen is. En dus gebeurt het gewoon weer. We hebben in de afgelopen 71 jaar niets geleerd. Nog steeds dromen miljarden mensen van een wereld zonder oorlog. Tegelijk moeten we beseffen dat het waarschijnlijk nooit zover zal komen en dat er altijd slachtoffers te betreuren zullen zijn. Alleen dat is al een reden om ieder jaar opnieuw te blijven herdenken. Over enkele ogenblikken houden we twee minuten stilte ter nagedachtenis aan slachtoffers van gewapende conflicten waar ook ter wereld. Voor wat betreft de huidige oorlogsdreiging, de aanslagen en het terrorisme in de wereld, houd in gedachten dat een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen. Dan dooft het licht. Bedenk dat hetgeen gisteren bedreigd werd, heden en morgen opnieuw in gevaar kan verkeren bescherm het en wees waakzaam. En volgt nu op Els het uitgestelde nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Michael Kames. Dit is het nieuws. In Duitsland heeft een 51-jarige vrouw zich gemeld bij de politie die claimt ook slachtoffer te zijn geweest van het martel uit Huxter. De vrouw zegt meer dan drie maanden vastgehouden en mishandeld te zijn. Ze stapte naar de politie toen ze berichten over andere martelingen in de media zag en het huis herkende. Dinsdag werd bekend dat het Duitse echtpaar ervan wordt verdacht zeker twee vrouwen te hebben gemarteld tot de dood erop volgde. Lidstaten die blijven weigeren om conform de afspraken vluchtelingen op te vangen, kunnen een forse boete verwachten van de Europese Commissie. Per vluchteling kan dat oplopen tot een bedrag van 250.000 euro. Dat maakte de Commissie vandaag bekend. Dit geld gaat vervolgens naar lidstaten die de afspraken wel nakomen.